Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Tweede Kamer gaat het over het geweld in Den Haag van afgelopen weekend. Een anti-asieldemonstratie liep compleet uit de hand. Mensen liepen rond met extreemrechtse vlaggen en andere symbolen... en riepen nazieleuzen. Je hoort de fractievoorzitter Van Denk. Deze naties riepen buitenlanders dus buiten... kanker asielzoekers en dat vluchtelingen een gezwel zouden zijn. Ze vielen agenten aan, staken een politieauto in brand ze vielen het D66-partijkantoor aan en probeerden het Binnenhof te bestormen. Partijen probeerden met een gezamenlijk statement te komen tegen het geweld, maar dat is mislukt. Linkse politici vinden dat hun collega's van de PVV en Forum deels verantwoordelijk zijn voor het geweld in Den Haag en willen daarom niet meedoen. In Eindhoven is een tas gevonden waar misschien explosieven in zitten. De plastic tas werd onderaan een flatgebouw opgemerkt. Bewoners van de eerste verdieping van die flat moeten hun woning uit. De explosieve opruimingsdienst doet nu onderzoek. De drones die gisteravond werden gezien boven Denemarken... waren waarschijnlijk bedoeld om angst te zaaien. Dat heeft de Deense regering gezegd. De minister van Defensie zegt dat er geen bewijs is dat het om Russische drones gaat. En Italië maakt te veel wijn. Dat zeggen de wijnmakers in het land zelf. In totaal maken ze dik 4,7 miljard liter per jaar. En daarmee zijn ze wereldwijd de grootste. Dat klinkt mooi, maar de Italianen willen gaan kiezen voor kwaliteit in plaats van hoeveelheid. Onze correspondent ging langs bij wijnmaker Alessandro Nicolucci... die op zijn kleine wijngaard ten noorden van Florence een kwaliteitswijn maakt. De tractor rijdt nu tussen wijnranken waar eh, mensen bezig zijn met de wijnoogst. Ferma, ferma. Io sono la quarta generazione di, di vignaioli della Het is een goede oogst dit jaar. Sì, sta andando molto bene. Het wijnoverschot is inmiddels zo groot dat in Frankrijk al wijnranken gerooid zijn... omdat er nog zoveel wijn over is van de vorige jaren. Het weer nog in het zuiden veel grijs, soms ook een beetje regen bij maximaal 12 graden. In het midden en noorden van het land is het juist prima herfstweer. Veel zon vandaag en daar kan het 16 graden worden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen naar de vesting en knalpunt DMS 8 kilometer met een half uur vertraging.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 I'm falling just a little tonight. Uh, uh, Cause everybody's making trouble. Someone's burst their bubble, but we'll be getting by alright. Uh, uh. the pain is gonna stop where I'm supposed to be. It's ten past eleven, I'm halfway up to heaven, but I'm stuck in reality.